Maar vergeet toch nooit wanneer de ouders scheiden. Dat de kinderen daaronder moeten lijden. Zij alleen dragen het leed, want wij weten hoe het gaat. Als hun mommy of hun papi goed het huis verlaat. Blijf dus voor de kindertjes steeds bij elkander. Heus een ziel, je bent toch nooit meer aan een ander. Want geen mami of papi valt voor een kind zo zwaar. Blijf dus samen voor de kinderen voor altijd bij elkaar. Wanneer het huwelijksbootje opeens dreigt te vergaan. Omdat vader en moeder elkaar niet meer verstaan. Dan wil men uit elkander niet denken aan berouw dat later zeker komen zal. Men brengt de eet van trouw, maar vergeet toch nooit wanneer de ouders scheiden. Dat de kinderen daaronder moeten lijden. Zij alleen dragen het alleen, want wij weten hoe het gaat als een mami of een papi voor goed het huis verlaat. Blijf dus voor de kindertjes steeds bij elkander. Heus een ziel, je bent toch nooit meer aan een ander. Want geen mami of papi valt voor een kind zo zwaar. Blijf dus samen voor de kinderen, voor altijd bij elkaar.